Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de rellen in Den Haag zijn zeker 30 mensen aangehouden. Burgemeester Van Zanen zegt dat groepen hooligans uit het hele land... doelbewust de confrontatie hebben opgezocht met de politie. Twee agenten raakten gewond. Bij het hoofdkantoor van D66 werden de ruiten ingegooid. D66-leider Jette zegt daar woedend over te zijn... en wijst ook naar de extreme taal in de politiek... dat het geweld zou hebben aangewakkerd. Demissionair premier Schoof noemt de rellen in Den Haag schaamteloos geweld... en zegt dat hij erop vertrouwt dat de politie en het OM alles op alles zullen zetten om de daders te vervolgen. Volgens de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie komt er een speciaal politieteam dat de railschoppers gaat opsporen. De gewapende tak van Hamas heeft een afscheidskaart gepubliceerd met foto's van de 48 gijzelaars die nog in handen zijn van de terreurgroep. Volgens nieuwszender Al Jazeera wordt er in de kaart gewaarschuwd voor het lot van de gijzelaars. Aanleiding is het uitgebreide offensief dat het Israëlische leger deze week is begonnen in Gaza-stad. Families van de door Hamas vastgehouden mensen roepen premier Netanyahu al langer op om te onderhandelen in plaats van door te vechten. Morgen zijn er opnieuw vertragingen en geannuleerde vluchten op Brussels Airport. Verschillende Europese luchthavens werden vandaag getroffen door een cyberaanval. De Belgische luchthaven heeft uit voorzorg alle luchtvaartmaatschappijen gevraagd... om morgen de helft van de vluchten te annuleren. Het is nog onduidelijk wie er achter de cyberaanval zit. Het weer vanuit het zuiden trekken vannacht zware onweersbuien over het land. De temperatuur zakt tot een graad of 14. Morgen een frisse wind uit het noorden en wisselvallig met zon en regen. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ladies. Show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. My, house. My house. This is my house. DJ Superstar. DJ Kiovistelli. Kiovistelli. House, the radio show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more.